gaan nog steeds af en toe de fout in met het verzamelen en verwerken van gegevens. Ze ondernemen acties waarvoor geen wettelijke basis is. Toch gaan ze niet structureel buiten de wet om. Dat concludeert de commissie die toezicht houdt op de diensten. Volgens de commissie zet de AIVD agenten in om gegevens te verwerven op een manier die in feite neerkomt op de inzet van een TAP. Zonder toestemming van de minister mag dat niet. De commissie onderzocht de werkzaamheden van de diensten naar aanleiding van het schandaal bij de Amerikaanse NSE. Staatssecretaris Teven heeft in 2000 als officier van justitie een deal gesloten om meer dan 5 miljoen gulden van drugscrimineel Kees H. wit te wassen. Dat meldt Nieuwsuur vanavond. Het geld was verstopt in Luxemburg. De Belastingdienst werd niet geïnformeerd, dat was een onderdeel van de schikking. Ook de minister en het college van procureurs-generaal waren niet van de deal op de hoogte. De procureur-generaal die in de tijd verantwoordelijk was voor dit soort schikkingen met criminelen... zegt nu dat hij de deal nooit zou hebben goedgekeurd. In Nieuwsuur noemt hij het moreel verwerpelijk om dit buiten de Belastingdienst om te regelen. De politie in Zwolle zoekt twee mannen in verband met de explosie begin vorige week in een Swama-zaak. Op bewakingsbeelden uit de omgeving is te zien dat de twee kort voor de explosie voor het pand stonden en plotseling wegrenden. Uit het onderzoek was al naar voren gekomen dat de explosie van vorige week maandag met opzet is veroorzaakt. De dode baby die gisteren in een tas in Eindhoven werd gevonden is een meisje. Over de doodsoorzaak is niets bekend. Het staat ook niet vast of ze heeft geleefd. De man en de vrouw die gisteren werden opgepakt zitten nog vast. De politie gaat ervan uit dat de vrouw de moeder van de baby is. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind af.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 Misschien is het wel hier voor een picknick vandaag. En de combinatie van saxofoon en accordeon, dat hoor je toch niet zo gek vaak. Eh, maar eh, prettige klanken. Uh, welkom bij CFM Jazz. Uw hier vandaag, Auko Beuving. wat staat er op de rol vandaag? Nou, ik zal eens even kijken op mijn lijstje. We gaan uit de oude doos wat draaien. We doen ook iets klassieks. Jacques Roger, Johnny Otis staat op de rol. Jan van Duikeren, de bekende trompetist, als nieuwe ding. Eh, en eh, ik draai twee stukjes van cd's die en eigenlijk geen één jazzcollectie mogen ontbreken. Eentje van Art Pepper en eentje van Chet Baker. Chet Baker live in Tokyo En van Art Pepper eh, van de cd Art Pepper Meets Rhythm Section. Twee hele bekende cd's. En met die laatste ga ik ook beginnen. 57. Eh, Art Pepper eh, had net een half jaar in de gevangenis gezeten. En eh, ja, was terug in het leven, zou ik maar zeggen. En op een ochtend zei zijn toenmalige vriendin Diane... ik heb een afspraak met de rhythm section van Miles Davis gemaakt. Hij wist van niks en had hij ook eerst geen zin. Maar na een beetje praten pakte hij zijn koffer... die meer dan een jaar gezeten had. En ging op weg naar de studio. En ja, daar trof hij de mannen. Hij trof daar natuurlijk Red Garland... als pianist, bassist Paul Chambers en drummer Philly Joe Jones. En eh, ja, het begin was onwennig. En ze hadden ook niks voorbereid. Maar toen vroegen ze aan hem, keer het nummer van Cole Porter... You had to be so nice to come home. En hij wist het wel zo'n beetje, zei hij. En hij is gaan spelen als een godstaart. En dat is een van de mooiste live cd's eh, die geweest die hij gemaakt heeft. Tijd voor iets heel anders, maar weer uit de oude doos. Ik ga iets draaien van een hele bekende Nederlandse pianist... Dick Willebrands. En het is een opname uit 1943. Maar wees niet verbaasd over die kwaliteit, want die is fantastisch. Thank you. 1943. Hoe is het mogelijk, hè? Eh, de stichting Dr. Eh, Jazz heeft eigenlijk deze cd uitgebracht... met fantastische opnames. Deze opnames van de big band van Dick Willebrands... Die zijn eigenlijk gemaakt eh, ja, voor de Duitse zender uh, DES, heette die, de Deutsche Europa-zender. En ja, hij kon daar eigenlijk de mooiste muziek maken. Het is heel verbaasd, was verbaasd, want ze zingen ook heel veel Engelstalig. En dat in eh, de oorlogstijd. Ja, het was echt een fantastisch swingorkest. En eh, als u, ik zal nog wat van deze cd laten horen, want het is gewoon prachtig. De opnames zijn eh, ooit bewaard door een eh, technicus. En ja, het, in, na die tijd was, ging de oorlog ook niet meer zo goed natuurlijk voor Duitsland. En heel veel van die muziek, Engelstalig, werd zeker niet meer gedraaid door ze. En een technicus heeft deze ja, muziek op glasplaat bewaard. En zijn tot 1970. En daar is een heruitgave van gemaakt met een schitterend boekje erbij door Harry Koster en Skip Voogd. Dus heeft u interesse in deze cd, meer de moeite waard. Ik zal straks vertellen hoe u eraan kan komen. Het, eh, u heeft het eerste nummer wat ik gedraaid heb was Wooden Sticks, Blokkendoos. En het tweede nummer is Sunday, Monday or Always. the world go round. When at the sight of you my heart begins to pound and pound, so what am I to do? Can't I be with you Sunday, Monday, and always? Monday, Monday and way. Ja, fantastische klank op deze zondagochtend met het eh, orkest van Dick Willebrands. En het volgende nummer wat overigens niet op deze cd staat, maar dat herkent u vast. En uh, het is een Nederlandstalig nummer. En het vorige nummer werd gezongen door Jan de Vries... natuurlijk uh, heel veel Nederlandstalige nummers gezongen heeft. Het Zonnig Madeira, u herkent het vast. ik daarheen met jou reizen kon. cd. De cd, cd heet Yearning. En eh, als u kijkt op de website van eh, Dr. Eh, jazz... dan kunt u kijken hoe u die cd kunt verkrijgen. Uh, of, er staan een leuke website, websites, allerlei informatie ook op, over oude jazz. Uh, echt de moeite waard. Nou, zonnig maar Madeira, we zitten in zonnig Zandvoort, de zon schijnt, prachtig weer. Vanochtend reed ik over de 206, zo langs de duinen naar Zandvoort. Nou, het was een schitterende tocht. Dus de ochtendzon, de, de bollevelden die eraan zitten te komen, de narcissen, de krokussen, schitterend. Echt, eh, nou, een dag om lyrisch te worden zou ik zeggen. Zitten eigenlijk in de, de oude tijd. En ik ga nog iets verder terug in de tijd. Ik heb een, eh, prachtige opnames gevonden van de Boswell Sisters. En dan praten over muziekopnames uit 1934. Een fantastisch gezelschap van drie dames. De drie zusjes die eh, mooie muziek maken. En deze dames waren echt een inspiratiebron voor later de Andrew Sisters, tegenwoordig de Puccini Sisters. En ik las laatst ook in een van de biografie van Ella Fitzgerald... dat vooral Connie, een van de zussen, uh, grote indruk op haar maakte... en een voorbeeld voor haar was. Eh, u gaat luisteren naar de Boswell Sisters, Coffee in the Morning. to have the right to bring you your coffee in the morning, two kisses in the night. It's my desire to do as I'm told, to have what you require and never have it cold. your coffee in the morning and kisses in the night. The wedding bells sound out dirty. The wedding tires may spoil the fun without the helping hand of clergy. Oh, I'm afraid it can't be done. It isn't formal, but with a wedding ring, it's natural and normal to give you everything, dear from in the morning Two kisses in the night. is my desire to do untold, to have what you require, and never have it colded. Mm -hmm. Coffee in the morning, kisses at night, the wind bells, down out and dirty, the wind ties may spoil the fun. Without the help and hand of clergy. Oh, I'm afraid, I'm afraid it can't be done. It isn't warm, but with a wedding ring, it's natural and normal to give you everything, dear, from coffee in the morning to kisses in the night. Oh, darling, I really want you to take me in your arms and hold me tight. Now honey, I'm wanting. You get coffee in the morning, two kisses in the night. De Boswell Sisters, eh, fenomenale dames. hebben gespeeld met de Dorsey Brothers, Benny Goodman. Nou, allerlei bekende jongens in de jazz. En ja, prachtige muziek. Eh, eh, koffie in the morning. heeft u uw koffie al gebracht naar uw partner, zou ik maar zeggen? Een prachtige dag om koffie te brengen en toch vroeg uit bed te gaan. Eh, ja, we hebben lang genoeg in de oude, uit de oude doos gedraaid. We gaan naar iets moderners. We gaan naar de 50 jaren. In de 50 jaren was er, is er eh, een, sprake van een heksenjacht geweest... op een aantal communisten en socialisten in de Verenigde Staten. Onder leiding van de senator eh, Joseph McCarthy. En daar is een film over gemaakt. Een film George Clooney... Good Night and Good Luck, een film uit 2005. Eh, zoals u misschien weet eh, draai ik ook graag filmmuziek. Iedere maandagavond van 9 uur tot 11 uur. En uit deze film wil ik u ook wat nummers laten horen. De muziek eh, is speciaal voor de film uitgezocht. En het is in 2005 gemaakt. Het is gezongen door Diane Reeves, een bekende jazzzangeres... het zijn niet authentieke opnamen uit de 50 jaren. De film speelt in de 50 jaren, maar toch met opnames van Diana Reeves. En het eerste nummer, It Will Be Another Spring. Nou, na, deze, naar dit voorjaar, ik weet het niet. there'll be Rooney heeft echt deze muziek eh, uit de film uitgezocht. En eh, ja, het geeft al een beeld van de 50 jaar. Dat roept echt iets veer op. Eh, tijd voor iets moderners. Een cd uit dag 2011 van de bekende trompetist Jan van Duikeren. En de cd heet Fingerprints en daarvan wil ik het nummer draaien. Ballad for a Beauty. En ik zag dat bij Jazzclub Zandvoort, ik meen uit mijn hoofd, 13 april eh, zondagmiddag Jan van Duiker ook te gast is. Dus eh, maakt u van de gelegenheid gebruik. Noteert u in de agenda 13 april Jazzclub Zandvoort en de Krocht. Eh, zondagmiddag half drie, Jan van Duiken speelt mee. En ja, het is een wereld, nou, een uiterst bekende uh, trompetist. Hij heeft gespeeld met de New Cool Collective, Candy Dulver, Carol Emerald. nou, weet ik veel, zoveel dingen gedaan. In dat in de band die meegespeeld heeft Fingerprints, daar is Tom van Beek, uh, tenorsax, Jan van Duiken de trompet, Jesse van Rulle gitaar, Ronald Kool, eh, Manuel Hugas bas en Martijn Vink op drums. U gaat luisteren naar Ballad for a Beauty. Mm-hmm. was eh, Jan van Duikeren. bekende trompetist. Ballad for a Beauty, een ballad. Dan tijd voor eh, iets heel anders weer. Ik ga iets draaien uit, eh, uit de klassieke setting. Jacques Loisier, natuurlijk heel bekend van al zijn jazzinterpretaties van de werken van Bach. Heeft ook Satie op de plaat gezet. En ik draai het, het, zeg maar, eerste Gymnopedia nummer 1 van Jacques Loisier. Een, uh, ja, een begenadigd mens, componist, eh, pianist. Uh, woonde in Frankrijk op een kasteel. Had daar een prachtige wijngaard bij dat kasteel. Heeft ook wijn verbouwd, schitterende wijnen gemaakt. Had ook nog een diploma om te vliegen. Kortom, een veelzijdig man. En luistert u naar zijn aangename klanken. Van Erik Satie. Loisier trio met eh, werk van eh, Satie. Prachtig toch? Ik ga nog even terug naar de cd van eh, Diana Reeves, de filmmuziek. Into It's Life, zo'n Rain Must Fall. We hebben allemaal eens van die dagen dat het wat tegen zit en dat je wat pech hebt. to eat. Live, Rain Must Fall. Ik dacht dat het, ja, het nummer dat ik ook ken is van, dacht ik van de Inkspots. In deze tijd van het jaar, voorjaar voor de deur... kan je natuurlijk niet om het werk van John Coltrane heen... die in de 60 jaren verschrikkelijk goede muziek op de eh, plaat gezet heeft. En er is een cd, Standards is dat, en daar wil ik van draaien. Het nummer Spring is Here. the time. It's quarter to ten and we're supposed to be there the start.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 twee dagen voordat haar lichaam werd gevonden in de garage van haar woning. Dat heeft de politie bekendgemaakt in het...